zette zich hevig tegen zijn aanhouding. In de tas van de Diemense wethouder, die ook local burgemeester is... werden een flesje met vermoedelijk GHB en twee zakjes wiet gevonden. Drie oud-bestuursleden van politiebond ANPV... worden ontslagen bij de politie vanwege fraude, meldt de Telegraaf. De nationale politie bevestigt dat de maatregelen zijn aangekondigd... maar wil niet zeggen wat die inhouden... totdat het besluit niet meer kan worden teruggedraaid. Trio heeft nu nog de kans om te reageren op het aangekondigde ontslag. Er loopt al langer een strafrechtelijk onderzoek naar de drie. Ze zouden voor tienduizenden euro's hebben gefraudeerd met subsidies en declaraties. Zo zouden ze declaraties dubbel hebben ingediend... en torenhoge kilometervergoedingen hebben gerekend. KLM mijdt net als een aantal andere westerse vliegmaatschappijen... voorlopig het deel van het Iraanse luchtruim... waar gisteren een Amerikaanse drone werd neergeschoten door Iran. Vlakbij die drone, boven de straat van Hormuz... vlogen volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten... gisteren meerdere burgervliegtuigen. Op een bouwplaats in Zutphen hebben zich ruim 100 oeverzwaluwen genesteld. De vogels hebben nestjes gegraven op een plek langs de IJssel... waar 138 luxe appartementen moeten komen. De gemeente heeft besloten het gat waarin de zwaluwen zitten... voorlopig niet dicht te gooien. De bouwwerkzaamheden in Zut verlopen geen vertraging op. Waarschijnlijk vertrekken de vogels in augustus weer... om dan te overwinteren in Afrika. Het weer nog, eerst geregeld zon, maar al snel ontstaan er stapelwolken... en in het binnenland is er ook kans op een bui. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en droog. De temperatuur loopt geleidelijk op tot zo'n 28 graden op zondag. Dit was het NWS Journaal.